Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Italië en Malta ruzie gevaren. Ook Italië weigert het migrantenschip... dat door mensensmokkelaars in Libië de zee is opgestuurd. Volgens de Italiaanse minister Salvini... voer het schip juist eerder in Maltese wateren. Een maand geleden hadden Italië en Malta een soortgelijke ruzie... over het schip Aquarius met ruim 600 migranten aan boord. Die werden uiteindelijk door Spanje opgevangen. Na jarenlange procedures gaat het gerechtshof in Amsterdam akkoord met de schikking tussen Fortis en benadeelde beleggers. Het bedrijf, dat nu Ageas heet, heeft hiervoor 1,3 miljard euro beschikbaar. Toenmalige Fortis zou in 2007 aandeelhouders hebben misleid... door de situatie van het bedrijf te rooskleurig voor te stellen. Op Curaçao is in hoge beroep de zogenoemde moordmakelaar Bernie F. veroordeeld... tot 26 jaar cel voor de moord op politicus Helmin Wiels... Eerder werd F veroordeeld tot een jaar minder. Het Hof acht bewezen dat hij in opdracht van ex-minister Jamaluddin anderen heeft ingeschakeld om de populaire Wiels op het strand in Curaçao dood te schieten. F zit in Nederland al een straf uit van vier jaar voor handel in drugs. De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson heeft zich teruggetrokken uit de film Rub and Tug. Ze zou erin een transgenderman spelen. In een verklaring op de website van het LHBT-magazine Out... zegt de actrice dat ze van de rol afziet na ethische vragen. Critici vinden dat de rol moet worden gespeeld door een transgender acteur. Johansen was het daar eerst niet mee eens, maar komt daar nu van terug... omdat zijn eigen zeggen veel heeft geleerd van de transgender gemeenschap. Het weer vannacht is het grotendeels helder, maar er kan wel wat lage bewolking overdrijven.